Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Milieudefensie heeft geen gelijk gekregen in een belangrijke klimaatzaak. De organisatie sleepte jaren geleden Shell voor de rechter... omdat ze vinden dat het bedrijf meer moet doen om de uitstoot omlaag te krijgen. Een lagere rechter was het daarmee eens. Maar het gerechtshof in Den Haag, een hogere rechtbank dus... heeft die uitspraak verscheurd. Dat hakt er behoorlijk in, ziet verslaggever Lisa Schallenberg. Directeur van eh, Milieudefensie Donald Pols die liet ook wat tranen. Die werd ook getroost door collega's. Die sprak zojuist ook aanhangers van Milieudefensie hier buiten toe... waar ook veel mensen echt geëmotioneerd reageerden. En het zou ook kunnen betekenen dat zij uiteindelijk... natuurlijk nog verdere stappen gaan zetten. Want ja, de weg naar de Hoge Raad die ligt ook nog open. De rechter zegt dat Shell al genoeg goed bezig is om de uitstoot omlaag te krijgen... en dat het geen zin heeft om het bedrijf te dwingen om nog meer te doen doen. Frankrijk neemt maatregelen in aanloop naar de Interland Frankrijk-Israël morgen. Door alle gebeurtenissen in Amsterdam zijn ze bang dat het ook in Frankrijk uit de hand kan lopen. Daarom worden 4000 agenten ingezet rond de wedstrijd, zegt correspondent Frank Renaud. Een speciale elite-eenheid van de politie die gaat exclusief voor de veiligheid van de Israëlische voetballers zorgen. Met name ook tijdens de reis van en naar het stadion. En verder sluiten de winkels, horeca en kantoren in de directe omgeving van de Stad de Frans al smiddags hun deuren uit voorzorg. Dus inderdaad, alles is erop gericht om voor een rustig verloop van die wedstrijd te zorgen. Ook in het stadion zijn maatregelen genomen. Zo worden de eerste rijen stoel stoeltjes leeggelaten... om te voorkomen dat supporters makkelijk het veld op kunnen stormen. Studenten aan een van de meest prestigieuze unies van Amerika... kunnen binnenkort colleges volgen over deze zangeres. Yale is een nieuw vak. Dat heet Beyoncé Makes History en zal onder meer ingaan op haar culturele en politieke impact. Yale is niet de eerste unie met een Beyoncé-vak. Eerder kwamen die er ook al bij universiteiten in Arizona, Michigan en haar geboortestaat, Texas. Het weer nog, grijs maar wel droog. Alleen aan de kust zijn er opklaringen. En vanmiddag meer ruimte voor de zon bij een graad of 10. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits is voorbij.